De producent van navigatieapparatuur boekte 31 miljoen euro winst. Vorig jaar was dat nog 58 miljoen euro. Werd ruim 2,5 miljoen navigatiesystemen werden er verkocht en dat is iets meer dan vorig jaar. De winst is gedaald onder meer doordat de prijs van de TomToms is gedaald tot gemiddeld 99 euro. In Nederland worden 10 mensen per dag met Mexicaanse griep opgenomen in het ziekenhuis, waarvan één op de IC. Dat zei minister Klink in Goedemorgen Nederland. Van de 34 miljoen bestelde griepvaccins komen er dit jaar 10 miljoen beschikbaar. Dat is genoeg voor alle risicogroepen. De Gezondheidsraad bekijkt of ook kinderen ingeënt moeten worden. Ook pubers moeten voor controle naar de schoolarts. Daarvoor pleiten regeringspartijen CDA en PvdA bij minister Rauwvoet voor jeugd en gezin. De partijen stellen dat jongeren in de puberleeftijd kwetsbaar zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen in die leeftijd vaak lichamelijke en psychische problemen hebben, maar die worden vaak niet gezien door de huisarts. Een bezoek aan de eigen dokter volgt vaak pas als de kinderen echt ziek zijn. Voor het eerst in jaren is de World Solar Challenge in Australië niet gewonnen door een Nederlands team. De race voor auto's op zonne-energie is een overwinning geworden voor een team van Japanse studenten. Het team van de TU Delft, dat de afgelopen vier jaar won, ligt momenteel op de tweede plaats en moet nog finishen. De auto van het team van de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool sloeg gisteren over de kop.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 Van baritonsaxofonist Jay Mulliken samen met onder andere tenorspeler Zoet Sims en pianist Warren Bernhardt. Wie ook al het eerste uur eh, luisterde weet dat ik weer met een jazzalfabet bezig ben. Met voor elke letter een bekende of minder bekende jazzvocalist of instrumentalist. De M was aan de beurt en ik koos voor Mulligan omdat deze week het bericht verscheen dat de Nederlandse bariton-saxofonist Jan Menu, ook een M, dat hij met zijn met succes in Japan uitgebrachte eerbetoon aan Mulligan ook op de Nederlandse markt gaat brengen verder met de letter N. Daarvoor koos ik de, de befaamde Amerikaanse jazzvogelgroep New York Voices, begeleid door de big band van Count Basie. Een lange, maar zeer aparte uitvoering van een Ellington succesnummer in a mellow tone. easy every day. Play on melody. And life is easy every way. Play a melody. Pretty soon, as smooth there you go. Play Pretty soon you will here. Pretty soon you're out on mellow style. And when you sing, a joy to hear. You might as well make it sway. Life's a melody. Just listen. See what you're missing swinging constantly. Well, no tone. You wanna keep it soft and low. There's a mellow glow. You need it all out, you know. A kind of mellow moan. Pretty soon you'll Gotta be the very own in the monotone. tone. and fluffy as a cloud, never very loud. But do you sing it sweet metal? So there never been a battle when you're really gonna see. Everything you sing and everything you do is gonna hang around a little while because it really is true. If I ever get blue, I know I do, and so do you. I never worry a minute because I know, don't you know? The blues are multicolored, all depending how you take them and depending on your outlook. Well, every see you, every blues, sad blues, bad blues, false blues, all kinds of blues, plenty different kinds of blues, yeah, sure. All the blues that we know is indigo. the of love. Yeah. você. dat was echt een ouwtje. Een opname uit 1945 van die original Dixieland One Step. Gespeeld door de band van de in, 1886 geboren Creoolse trombonist Kid Ory. En dat was dus de O. De P presenteert zich in de persoon van saxofonist Flip Phillips. Een prachtige speler die excelleerde in de ballad. Luister naar hem in Sweet and Lovely. Thank you. Ja, zelfs de Q is aanwezig in het jazz-ABC'tje. In de persoon van de Noord-saxofonist Ike Quebec. De man die als jazzkenner van grote waarde is geweest bij de start van het dit jaar 70 jaar bestaande jazzlabel Blue Note. Ike Quebec speelde met gitarist Kenny Burrell de Blue samba. Ik weet niet of er genoeg tijd is om het hele alfabet af te maken, maar we zijn inmiddels bij de R. Daarvoor kwam ik terecht bij de Amerikaanse fluitiste Ali Ryerson, die al eens een keer in de krocht heeft gespeeld bij het trio van Johan Clement. Ze is van oorsprong klassiek geschoold, maar wijkt bij tijd en wijle uit naar de jazz. En met succes. Ali Ryerson met een klassiek klinkende Camille. now, not knowing what I know. I've fought against these feelings for years. And yet, this sudden weakness of knees, the absolute conviction that she's the very one to cancel all my foolish fears. How could this be the real thing? I thought I'd left that all behind. Much better safe than sorry, I swore. Yet here I stand before her, saying that I adore I guess I'll try the real thing once more. this be the real thing? I thought I'd left that all behind. Much better safe than sorry, I swore. Yet here I stand before her, saying that I adore her. Guess I'll try the real thing once more. Voor de S trad aan de blinde Engelse pianist George Shearing in een eh, aparte setting. Hij speelde namelijk met de Amerikaanse zanger en jazzgitarist Brian Toroff de mooie ballad This Couldn't Be The Real Thing. De letter T. Daarvoor kom ik terecht bij een bijzondere hardbop drummer. Geboren in 1932 en nadat hij uh, zichzelf had leren drummer in 1963 begonnen in de band van Quincy Jones. Dan heb ik het over Grady Tate. En al snel werd duidelijk dat Tate niet alleen zijn drumsnaren goed kon laten zingen, maar ook zijn stembanden. Luister naar hem in de ballad You Go To My Head. You go to my head like a haunting refrain. And I find you spinning round in my brain. Like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew. And I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea. Cast a spell over me. And I say to myself, hey, get a hold of yourself. Can't you see that it never, never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. yourself. Hey, get a hold of yourself. Can't you see that it never, never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this craze. Thank you. we naderen nu de moeilijke letters in het alfabet. Voor de U vond ik eh, nog eh, de net gedraaide en van oorsprong Poolse jazzviolist Michael Urbanek met Softly as in the Morning Sunrise. De X gaat echter een probleem geven. Maar eerst hebben we nog de V en de W. De letter V brengt ons vanavond de voormalige percussionist Dave Valentine, die later overstapte op de dwarssluit. Dave Valentine met on fire. De trombone is en blijft mijn lievelingsinstrument. En daarom liet ik voor de letter W die prachtige trombonist Bill Watrous aantreden met het mooie Didi. Ja, ik heb gezocht naar een eh, jazzmuzikant wiens achternaam met een X begint, maar ik heb hem niet kunnen vinden. Dus helaas, die letter moet ik overslaan. En dan komen we terecht bij het I. In dit geval de Griekse ei. De Griekse ei van de is Lester Young in Do Swell. Mm-hmm.